Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Drie mannen die worden gereden tattoo-killers zijn in hun cel aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Onno die in maart 2009 dood werd gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. De drie zijn deze zomer veroordeeld tot 12 jaar cel... vanwege een moordaanslag op een Amsterdamse drugshandelaar. De NS Publieksprijs is toegekend aan AFTH van der Heijden voor zijn boek Tonio... Ruim 70.000 mensen brachten hun stem uit, een record in de geschiedenis van de prijs. Tonio kreeg bijna 40% van de stemmen. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro, een beeldje van kunstenaar Jeroen Henneman en een eerste klasse abonnement van de NS. Tientallen gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden op bouwgrond die nu onverkoopbaar blijkt. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en sportclubs en gaan huizenbelastingen omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn moest vorig jaar het grootste verlies in boeken. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. Schrijver Robert Vuistje is met de dood bedreigd door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. Een interview met de schrijver ging vanavond daarom niet door. Aanleiding voor de bedreigingen is de verfilming van Vuistjes boek Alleen maar nette mensen. Volgens luisteraars is de film kwetsend en zou het een verkeerd beeld geven van Surinamers. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. In de play-offs was Nederland te sterk voor Jong Slowakije. Net als in de eerste wedstrijd werd het in Rotterdam 2-0. De doelpunten werden na rust gemaakt door Wijnaldum en Luc de Jong. Het EK voor spelers onder de 21 jaar is volgend jaar juni in Israël. Het weer, vannacht buien in het noordwesten, de rest van het land droog met opklaringen.